Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bergers proberen vannacht in de Noordzee een gezonken vrachtschip omhoog te halen. Het schip zonk in oktober na een botsing met een ander vrachtschip in de buurt van het Duitse Helgoland. Het schip is in tweeën gezaagd en het achterschip is al geborgen. De rest van het wrak komt vannacht aan de beurt. De delen worden in Nederland gesloopt. Bij de botsing in oktober kwamen vijf matrozen om het leven. Twee bemanningsleden overleefden het ongeluk. De Amerikaanse stad Phoenix heeft te maken met een nooit eerder vertoonde hittegolf. Het is er voor de honderdste dag op rij minstens 100 graden Fahrenheit. Dat is bijna 40 graden Celsius. Phoenix ligt in een woestijnachtig gebied in de buurt van de grens met Mexico. In de stad zijn dit jaar zeker 150 mensen overleden als gevolg van de hitte. Voor deze week zijn opnieuw hoge temperaturen voorspeld voor Arizona en het zuiden van Nevada en Californië. In de VS zijn twee kinderen omgekomen door een schot met een vuurwapen. In de staat Utah schoot een jongen van acht zichzelf in het hoofd... toen hij in een auto op zijn moeder wachtte. Het wapen zou hij onder een autostoel hebben gevonden. In Missouri vonden agenten een meisje van vier ernstig gewond. De politie vond haar in een woning waar alleen kinderen thuis waren. Ze overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een schotbond. De politie onderzoekt nog of zij zelf of een ander kind de trekker heeft overgehaald. Voormalig Jumbo-topman Frits van Eert wordt toch vervolgd voor witwassen, schrijft het FD. Het OM zei eerder al dat van Eert wordt verdacht van corruptie en valsheid in geschriften. Zijn advocaat bevestigt de verdenking niet en ontkent die ook niet. De eerste zitting in de zaak is over twee weken in Assen. Het weer op steeds meer plaatsen een buit koelt af naar 17 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, maar in de middag vaker droog en kans op zon.